Citydijkers met het NOS Journaal. De meeste Nederlanders van wie bekend was dat ze in Soudaan zaten... hebben het land nu inmiddels verlaten. Vanmiddag landde het laatste militaire vliegtuig met evacuees. Ook de Nederlandse ambassadeur zat aan boord. In totaal zijn 160 Nederlanders geëvacueerd. De strijd in Soudaan tussen het leger en een paramilitaire groep... begon twee weken geleden, maar gaat nog altijd door... De partijen hadden wel een wapenstilstand afgesproken... die vanaf morgen nog eens met drie dagen wordt verleend. Ondertussen wordt er nog wel verder gevochten. De Russische onderminister van Defensie is ontslagen. Hij was verantwoordelijk voor het bevoorraden van het leger. Het hoofd van het Russische huurlingenleger, Wagner... dreigde gisteren al een deel van zijn troepen terug te trekken... uit de Oekraïnse stad Bakhmut... omdat het Russische leger te weinig munitie zou leveren. De Belgische autoriteiten zijn nog altijd aan het kijken hoe ze een einde kunnen maken aan het illegale feest in Sint-Truiden. Op een oud militair terrein daar zijn tienduizenden mensen bij elkaar gekomen. De politie wil niet direct ingrijpen, omdat de situatie dan uit de hand kan lopen. Het bestuur van de Belgische provincie Limburg heeft het tegen de VRT over de moeilijkst behapbare crisis in Limburg in jaren. In België is verder een man opgepakt omdat hij met zijn bromfiets tussen de slagbomen van een spoorwegovergang slalomde en bijna werd geraakt door de aanrijdende trein. Op beelden van de spoorwegbeheerder was te zien dat de scooter op een haar na werd geraakt. Blijkt te gaan om een maaltijd bezorgen. Hij reed met oortjes in en had de bel van de spoorwegovergang niet gehoord. En ook niet gezien dat de lichten knipperden. De man moet vanwege zijn actie voor de rechter verschijnen, meldt de VRT. Het weer, zon en stapelwolken. Vanavond en vannacht blijft het droog en koelt het af naar een graad of 6. Morgen meer bewolking, in het binnenland een regen- of onweersbui. Eerst wordt het 14 tot 19 graden, maar later op de dag wordt het frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd veel problemen op de A2, Utrecht richting Amsterdam.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 Shout-out naar mijn dame, shout naar de vader. Is mijn boys weten zonder praten bij geen zaken. En daarna weer die kampioenen dingen kill, ik pak ze aan. Moves swiftly, zo van das te dan. Twintig jaar in deze honor dan mijn achterbank.